FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Radovan Karadžić krijgt van het Joegoslavië-tribunaal geen andere advocaat toegewezen. De oud-president van de Bosnische Serviërs wil af van de Britse raadsman Harvey. Hij vindt de Brit ongeschikt, omdat hij eerder strijders van het Kosovaarse bevrijdingsleger UCK verdedigde. En bovendien wil Karadžić een advocaat uit een niet-NAVO-land. Het liefst iemand uit ex-Joegoslavië met dezelfde taal en cultuur. De rechters van het tribunaal vinden de eisen op zijn minst verdacht, omdat Karadžićs belangrijkste juridisch adviseur een Amerikaan is. Het tribunaal wil op 1 maart verder gaan met het proces tegen Karadzic, die terecht staat voor genocide en oorlogsmisdaden. Twee meisjes uit Huizen, die sinds maandag werden vermist, zijn terecht. De politie kwam vanavond met een opsporingsbericht en dat had kennelijk snel resultaat. De twee vriendinnen van 12 en 15 waren vermoedelijk samen weggelopen. Een van hen heeft een verstandelijke handicap en heeft medicijnen nodig die ze niet had meegenomen. Waar de twee hebben gezeten en hoe ze zijn teruggevonden, dat is nog niet duidelijk. Een adviescommissie van de Indiase regering heeft gezegd dat de opstandige deelstaat Kashmir meer autonomie moet krijgen. De commissie was ingesteld om een oplossing te zoeken voor de onrust in de regio, waar moslimrebellen zich al meer dan twintig jaar verzetten tegen de Indiase overheersing. De afgelopen jaren vergrootte de Indiase regering de controle op de deelstaat. De adviescommissie zegt nu dat de autonomie van Kashmir weer net zo groot moet worden als tientallen jaren geleden, toen de deelstaat zelfstandig was op bijna elk beleidsterrein. De Indiase regering heeft nog niet gereageerd op het advies. Het weer, vanuit het zuiden regen, ijzel en natte sneeuw. Bij temperaturen rond het vriespunt, het kan glad worden. Morgen overdag 2 tot 5 graden, kans op buien en weinig zon.